Hoe die precies is ontstaan is onduidelijk. Van en naar Utrecht Centraal was sindsdien geen treinverkeer mogelijk. ProRail denkt de storing nu verholpen te hebben en hoopt het treinverkeer weer langzaam op gang te brengen. Hoeveel reizigers er zijn gedupeerd is niet duidelijk. Kabinetsinformateur Uri Rosenthal ontvangt maandag de voorzitters van de fracties in de Tweede Kamer. De VVD'er gaat de mogelijkheid onderzoeken van een kabinet waarin in ieder geval de VVD en de PVV zitten. De koningin heeft hem gevraagd daarbij haast te maken. Roosentaal is onder meer voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de VVD en hoogleraar bestuurskunde in Leiden. In de stad Osh in het zuiden van Kirgizië blijft het onrustig. Groepen jongeren trekken zich niets aan van het uitgaansverbod en trekken plunderend en brandstichtend door de stad. De relschoppers hebben het vooral gemunt op de Oezbeekse minderheid in de stad. Het leger heeft inmiddels de opdracht gekregen om met scherp te schieten. Tot nu toe zijn er bij het etnische geweld zeker 75 mensen omgekomen. In de Amerikaanse staat Arkansas wordt nog gezocht naar 24 mensen die worden vermist na overstromingen. Door hevige regenval in een nationaal park in bergachtig gebied traden rivieren buiten hun oever, waardoor kampeerplaatsen onderliepen. Het peil van de rivieren steeg in een uurtijd met 2,5 meter. 17 mensen kwamen om het leven. Op het WK voetbal is Engeland er in Pool C niet in geslaagd van de Verenigde Staten te winnen. In Rustenburg werd het 1-1. Engelsen kwamen al na vier minuten op voorsprong door een doelpunt van Gerrard. Kort voor rust maakte Dempsey gelijk na een enorme fout van de Engelse keeper. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar 10 graden aan zee en 7 in het binnenland.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 Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Bijzonder goedenavond, welkom en leuk dat je erbij bent. De Nightwalk tot aan 1 uur zijn we bij met Showbiz Nieuws, de Party Update, Nightwalk 10 en straks vanaf 12 uur. Niemand binnen ons onze eigen resident DJ Mauzo live in de mix op je radio. Een hoop gezellige muziek. Heb je dat afgelopen week nog meegemaakt? Spannend hoor op eh, de nacht van woensdag op donderdag tot half eh, vijf heb ik voor die tv-buis gezeten... om te kijken of, eh, of Wilders ging winnen, of Rutte ging winnen, of Cohen ging winnen. Nou, uiteindelijk was het een hele spannende strijd. We hebben nu drie drie partijen die eigenlijk... ja, de PvdA en CDA... Nee, CDA ligt er gewoon uit. Balken heeft ontslag genomen. Maar Mark Rutte, Cohen en uh, eh, Wilders samenwerken. Nou, dat gaat er echt een zootje worden. Maar we zijn benieuwd wat het allemaal gaat brengen. Muziek nu op de radio van Ina. Haar laatst verscheen hit Amazing. En ook onderweg nog David Guetta en Afrojack featuring Niles Mason. De Weekly hotshot van afgelopen twee weken op Dance for the Fam. Met eh, Louder Than Words. Dat nu hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance for the Fam.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 klanken op je radio. Het beste van dance en R&B in de mix. Op de radio als opening horen we Ina met Amazing. En erachteraan David Guetta en Jack met... Eh, Louder Than Words. En daarachteraan die nieuwe plaat van uh, Katy Perry... samen met Snoop Dogg met California Girls. Zometeen is het even tijd voor het blokje met Showbiz. Really Wat voor nieuwe feitjes hebben we allemaal voor je. In petto, dan ga je zo allemaal horen. eerst nog even muziek van Jason Derulo. En ook zijn laatst verscheen hit Riding Solo. Dat nu hier op de radio. I'm riding solo, I'm riding solo, they doing me and it feels so right. Oh, time to do the things I like. Going to the club, everything's alright. Oh, no one to answer to, no one is gonna argue. No, and since I got that hold off me, I'm living life now that I'm free. Yeah. Told me get my shit together. Now I got my shit together. Yeah. Now I made it through the weather. Better days are gonna get better. I'm so sorry that it didn't work out. I'm moving on. I'm so sorry, but it's over now. The pain is gone. I'm putting on my shades to cover up my eyes. I'm jumping in my ride. I'm heading out tonight. I'm tall. I'm riding solo, I'm riding solo, I'm riding solo, solo. I'm feeling like good. Never knew single could feel this good. Oh, star player misunderstood. Back in the game, who knew I would? Oh, so fly, time I spread my wings. Loving myself makes me wanna sing. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh. Told me get my shit together. Now I got my shit together. Yeah. Now I made it through the weather. Better days are gonna get so sorry, sorry that it didn't work out. I'm moving on. I'm so sorry, but it's over now. The pain is gone. I'm putting on my shades to cover up my eyes. I'm jumping in my ride. I'm heading out tonight. I'm solo. I'm riding solo. I'm riding solo. I'm riding solo, solo. I'm feeling like a star. Yeah. over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Muziek van Jason Derulo met zijn laatste verschenen hit Riding Solo. En zo werd het even tijd heel anders. NW Nightwalks Show Facts. Katy Perry en Russell Brand staan erom bekend dat ze geen blad voor de mond nemen. En tijdens een radiointerview met Nick Cannon, ja inderdaad, Mariah Carey's Nick Cannon, Kennen? Nick Cannon moet ik zeggen, deed Russell deze reputatie weer helemaal eer aan. De komiek vertelde in geuren en kleuren over de scheten die Katy de hele tijd laat. De vrouw is een schetenfabriek Aldus Brand. De pop-its die ze uit haar mond eh, afvuurt zijn niet vergeleken met wat ze uit haar andere kant afvuurt. Aldus de Engelse komiek. Hierna ging Russell ook nog even uitleggen hoe onbetrouwbaar Katie wel niet is. Je kunt haar niet vertrouwen. Ze is een slecht persoon. Ze verspreidt allemaal rolls over mij en daarna moet ik de rotzooi opruimen. Op dit moment lijkt het erop dat het toch echt Brand zelf is die de gemene rolls loopt rond te bezuinen. Nee, voor meer dingen. Blijf luisteren, want eh, op CFM worden je op de hoogte gehouden. Al dit soort feitjes. En uh, eh, 50 featuring Gaga. 50 Cent wil dolgraag een muzikale samenwerking aangaan met Lady Gaga. De gangster rapper ziet het helemaal zitten om samen met Gaga de studio in te duiken. 50 vindt dat mevrouw Gaga een unieke mode heeft. En dat de samenwerking met haar daardoor iets heel bijzonders kan worden. Ik vind haar origineel en wat ze doet is niet eerder vertoond met al die rare uitdossingen en zo. Alles het rappende anabole circuit tegen tijdschrift rappers. Us. Rap Up. Gaga mag gerust trots zijn op de opmerking van 50 Cent, want de rapper staat erom bekend dat hij zelden tot nooit op het uitdelen van complimenten te betrappen valt. Liever houdt hij zich bezig met het dissen van zijn collega-rappers. En 2000 eh, dollar voor een vodka jus. De geruchten over Lindsay's alcoholconsumptie zijn waar. De advocaat van de werkeloze actrice heeft eh, aan E! Online toegegeven dat er een kleine hoeveelheid alcohol is gevonden in het bloed van Lindsay. Haar vodka Su heeft direct gevolgen. Haar borgsom is verdubbeld naar 200.000 dollar die Lindsay overigens meteen moet betalen en ook meteen betaald heeft. Maandag melden ooggetuigen aan verschillende showbiz-sites... dat ze de Scram van Lindsay hadden zien afgaan... op de afterparty van de MTV Awards. Lindsay heeft van de rechter een enkelband opgelegd gekregen... die haar ervan weerhoudt alcohol te drinken. Drinkt ze wel een glaasje, dan gaat dat ding om haar enkel piepen... en heeft het, eh, geeft het rood licht af. Lindsay twitterde de dag erna meteen dat van het gerucht... ik heb geen enkele regel overtreden. Lindsay moet 6 eh, juli voor de rechter verschijnen. Het is te hopen voor dat de rechter goed gezind is, want doordat ze de regels heeft overtreden... hangt daar nu een zelfstraf boven het hoofd. Nou ja, tegenwoordig maakt het niet uit, want eh, ja, elke rapper die... Eh, een artiest heeft wel in de cel gezeten. En sommige rappers, ik weet even niet meer hoe die heet... maar sommige rappers die, eh, die mogen het weekend eventjes naar de studio toe vanuit de cel. En dan maken ze een plaatje. En dan brengen ze toch nog wat geld binnen, hè. Dat heet, ja, je mag je, niet je, je, je brood van je bord afhalen. En in Amerika zijn ze er ook best ruimdenkend in. CFM Zandvoort, het beste van dance en R&B op de radio. De volgende plaat is, uh, eh, hij is leuk. Het is Kelly Rowland. Wordt tegenwoordig helemaal grijs gedraaid, maar hij staat nog niet in de hitlijsten. Maar het gaat er zeker van worden. in ieder geval, ik heb hem nog niet gezien of ik heb er overheen gekeken. Maar hier is Kelly Rowland en Commander. Haar laatste geen hit hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance for the Web. The most back-to-back -back beats.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 I couldn't stop thinking about her after I left. I'm beginning to lose my cool. It appears in love I have fallen. I'm ready to put my all in, and all she does is ignore my calls. How can she be so hard? driving me crazy. She blows her, i cold like the AC. I just can't figure her out. Next time I'm with her, I'm pinning her down. I'm gonna find out if she's on it or not. Cause all of this is long. See her front like I'm okay, but I'm not. I'm being played at my own game and it's long I ain't no idiot. I'm pro, I'm no intermediate. So next time she phones me, I ain't even gonna pick up the phone to speak in it. Nope, swear that. Wait a minute, that's her now. verscheen van Kelly Rowland met Commander, de extended version. En achteraan een plaat die, ja, er wordt gezegd in Nederland, hij is nieuw. Nou ja, misschien, misschien voor Nederland is hij dan nieuw, maar eh, in Engeland staat hij al een tijdje in de hitlijst. In een Engelse top 40 dan. Professor Green featuring Ed Druids met I Need You Tonight. Dat is een eh, nummer, oud nummer van In Excess, wat ze opnieuw hebben uitgebracht. En eh, ja, hij gaat het zeker goed doen in de Nederlandse hitlijsten. En de volgende plaat, hij is leuk, hij wordt ook heel helemaal grijs gedraaid. Hij is te vinden in de hitlijsten. Het is Taya Cruz met Break Your Heart. Dat nu hier op CFM Zandvoort. En meteen gaan we eens even kijken of er nog een paar leuke feestjes zijn... waar je vanavond toch langs kan gaan. Now me, baby. I love feestjes zijn er allemaal gaande vanavond. This is the party update. Vanavond hadden we natuurlijk uh, Defcon in Almere Strand. Ja, leuk. Ik hou niet van die muziek, maar voor de mensen die het leuk vonden... het is inmiddels afgelopen. Ze hebben nog een afterparty, maar in ieder geval DefCon is... Uh, ja, op het moment dat wij het programma gestart hebben... hebben ze op DefCon hebben ze het geluid uitgezet. Zoals altijd beginnen we even met Escape in Amsterdam. Framebusters. Met onze eigen Zandvoortse Raimundo. En hij heeft vanavond uitgenodigd Frederik Abbas, MC Prime. En in Electric at the Lux is het uh, at the Lux. Claire en Sheila Hill. Dat allemaal in Escape in Amsterdam. Frame Busters. Vanavond in Hotel Arena. Girls Love DJs, de Classic Edition. Girls Love DJs. Real El Canario, Josiah, Nizzle, Jim Aski, Missing Links, Ruby Wax, Rubix, Hensel en Disco Nova, Gorilla Speakers, Homework, 89 e uit Italië, Man, Man tussen de jassen en MC Alain Lon. Dat vanavond in de Hotel Arena, Girls Love DJs, de Classic Edition. Vanavond in de Panama, Sneakers Music met een roog Ricky Romero, Mark Simmons, MC Bissy en Melvin Rees. Dat allemaal op de oostelijke handelskade nummer 4. Sneakers Music in de Panama in Amsterdam. Vanavond in de Zand, Eye Catchers met Gregor Salto, Funkerman, Ochik, DJ Diva Launa. Terwijl gewoon Launa, Laona, vocalist Johnny Kelvin, Sandro Silva Delivio Ridol en Aaron Gill, Charity Jakes, Soul Cartel en MC Avi. Dat vanavond in Zand Eye Catchers. En eh, nog steeds wordt mij gevraagd, is er dan niks te doen in Haarlem? Nou, in Zandvoort. Haarlem is altijd wat te doen. In Zandvoort is eigenlijk, uh, ja, letterlijk en figuurlijk helemaal niks te doen. In de Stalker wel. In de Stalker hebben we Hollands Diep. En Hollands Diep is vanavond met eh, Dirtcaps, Giuliano en Matthijs Bliek. Hollands Diep in de Krommelenboogsteeg vanavond. En duurt het allemaal tot 5 uur in de ochtend. En uh, Patronaat het ook een feestje. Bubbling Beach en wat de DJ's zijn, staat niet op de flyer. Bubbling van het patronaat in, eh, in Haarlem. En het duurt tot 4 uur in de ochtend. Dus in Haarlem is dan de stalker waar je langs gaat gaan. En het patronaat. En in Zandvoort is wederom helemaal niks te doen. Gaan We even kijken naar de feestjes voor zondag. Aan Bloemendaal aan strand hebben we Beach Club Vroeger. En daar hebben we vanavond eh, David. Vanavond, morgenmiddag vanaf 1 uur Dave Ramirez, Cozy, Mem Miss Melody, Randy Katana, Michael Saint, D-Roy, Jean Sin, Quinton, Melvin Warning, Chris Scott, José, Joita Vita, Spider, Miss J, MCG en MCJ. Het begint allemaal morgenmiddag om 1 uur op het strand van Bloemendaal, Beach Club Vroeger. Ook morgenmiddag vanaf 4 uur hebben we in BLM 9. Smaakstof, zoals iedere week in de zomerperiode. Standaard feestje. Met Eric E., DJ Mad Skills en eh, Timo Romme. Dat in BLM 9. Morgenmiddag vanaf 4 uur. En morgenmiddag in Bloomingdale. Ook vanaf 4 uur hebben we America del Sur. Met Sonny James, Ryan Marciano, Sherman Logic... Jace, Jazz Von D, Michael Mendoza, Nick Memphis, Charity Jakes, MC Roca en Jetro Angotta. Dat morgenmiddag vanaf 4 uur, Bloomingdale, America del Sur. Zo, ik weet niet of je opgevallen is, maar ik heb een beetje uh, eh, kikker in mijn keel, ik geloof het. Eh, hè? Een beetje te veel geblerd en geschreeuwd. Mag de pret allemaal niet drukken. Woodstock 69, morgenmiddag vanaf 5 uur. Electro Nation met ehm, Format B, Terry Tanner, Job en Jordy Show en Warren Fellow. Tot morgenmiddag vanaf 5 uur op het strand aan Woodstock 69. Het feestje Electronation. En tot zover de feestjes. Wederom in Zandvoort is niks te doen. In ieder geval, ik heb geen flyers gekregen. Dus als je wil dat je feestje opgenoemd wordt... stuur het eventjes naar ehm, info.nightwalk.nl of radiomario.nightwalk.nl als je zegt, van, ik heb een feest volgende week zaterdag op het strand. Hier in Zandvoort, op zondag. Gaan we het zeker voorlezen. CFM Zandvoort, terug aan de muziek hier op de radio. Je radio heeft zijn draai gevonden. Je radio heeft zijn draai gevonden. Het verschil is daar. Radio Mario Zandvoort. Zandvoort. Op ZFM. 106.9. ZFM. zijn we bij met het beste van dance en R&B in de mix op de radio. Worden een nieuwe plaat van Aura Dion met I Will Love You Monday. En jawel, aanstaande maandag is het dan zover.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 Cause this is Africa. time for Africa. ZFM Zandvoort. NW Nightwalk. Nightwalk. Dat was muziek van Chocolate Puma. Back Home. Featuring Colonel Rats. De original mix Back Home. Chocolate Puma. De heren die hier ooit... Eh, pak een beet. Denk zo'n 20 jaar geleden. 20, 19 jaar geleden zaten hier op de zaterdagavond met uh, Eskimotion. Chocolate Puma. Zo denkt Chocolate Puma. zeg zeg me helemaal niks. Nee. René Gaston. En ze hebben nog meer eh, van die naampjes gehad. En eh, voor de plaats van eh, de Chocolate Puma horen we Shakira met Waka Waka. This time for Africa. Je zal wel denken, die, die Mario die is niet zo positief over Nederland. Nee, kan ik je vertellen. Ik bedoel, die laatste wedstrijd die we gezien hebben, Nederland-Hongarije. Ja, zes, kom op jongens. Hongarije is niet eens geselecteerd. Die Nederlanders die lopen heel snel naast zijn schoenen. En, ja, en als je de belangrijkste speler hebt eh, van Bommel, die... Eh, hè, de man glas, toch? Ja, ik hou me niet zo bezig met voetbal, hoor. Ik, ik, hoor het allemaal her en der. En, eh, ik heb dan die wedstrijd toevallig verplicht moeten kijken. Maar nee, ik weet niet of Nederland er wat van gaat bakken. Ik denk, uh, die wedstrijd, ik geloof dat ze tegen Brazilië moeten. Nou, die gaan ze gewoon echt dik verliezen, jongens. CFM voor tijd voor een Nightwalk 10. Zo, het is echt, uh, moet toch maar wat meer bier drinken, want eh, anders gaat het stemmetje niet meewerken. We gaan eens even kijken wat er deze week nieuw is binnengekomen. En of we nog steeds die fantastische plaat op nummer 1 hebben. Alhoewel moet ik zeggen, die nummer 1 die mag daarna wel eens vanavond, heb hij heeft nou alweer eh, heel lang op nummer 1 gestaan. Je gaat het nu allemaal horen. De Nightwalk 10 hier op CFM. Deze week nummer 10, vier plaatsen gezakt voor G. Lontra, Fusing Chelsea D met Save Me. Op nummer 9, één plaatsje gezakt voor Dance Nation met Great Divide. Op nummer 8, deze week nieuw binnengekomen. Flow 212 featuring Rusty en DJ Overoom met de Ritmo. De Moflow. Dat vind, ik, dat vind ik heel knap. Die heeft er volgens mij toch al een tijdje ingestaan. Hij is weer opnieuw teruggekomen in de lijst. Dus eh, Waarschijnlijk hebben de mensen iets gehad van... is toch leuk, we gaan hem weer van massaal kopen. Op nummer 7 blijft staan deze week Dennis Ferreira met Hey Hey. Op nummer 6. Vorige week nog 5 en Grace met Celebration. Op nummer 5, één plaatsje gezakt voor Rio. Met eh, One Heart. En dan zou je denken, die Rio, die mensen zijn geboren met de kokosnoot op hun hoofd. Nou, kan je vertellen, die mensen komen gewoon hier vlakbij. Namelijk uit Duitsland. zijn onze oosterburen. En op nummer 4, deze week twee plaatsen gezakt voor Fadeless met Not Going Home. En deze week op 3 de hoogste nieuw binnenkomen in de Nightwalk 10. Op nummer 3 vinden we Sidney Samson fusing Mitch Crown met You Can't Deny. Kijk, dat is een plaat die al heel lang meegaat. En nu dan eindelijk uh, knalt hij binnen in de Nightwalk 10. En deze week op 2, vorige week nog 3. David Quetta en Chris Willis met Getting Over You. deze week op 1, nog steeds op 1. Bijna hetzelfde als eh, de nummer 2. Nummer 1 deze week en vorige week. En die week daarvoor, en die week daarvoor, en die week daarvoor, en die week daarvoor, en die week daarvoor. David Quanta Future Kid Cudi met Memories. En natuurlijk ga je die horen. Alleen ik draai in een ander jasje. Ik draai hem namelijk eh, elke week eh, en het wordt een beetje eentonig. Ik draai voor jou de Armand van Helden Vocal Remix. Dat nu hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance for FM. De nummer 1 uit de Nightwalk 10. The Nightwalk 10 is on number 1. All the crazy shit I did. memories. I just wanna let it go for tonight. would be the best therapy for me. samen met Kid Curry met Memories. En zo komt ook het tijd dat eerste gedeelte van de Nightwalk. Zometeen vanaf 12 uur niemand binnen dan onze eigen resident DJ Mauzo live hier in de Nightwalk met zijn Global House Vibes. Ik zou zeggen, blijf luisteren tot aan de andere kant van 12 uur. CFM's Nightwalk. Nightwalk. Met Mario Zandvoort, zaterdagavond op ZFM. vessel, your heart is the way. Your mind won't be able to hold you back once you see it my way. Do what you want to go crazy. The last hour is today. And if you need, I can set you free.